Intussen worden in de zee bij de kerncentrale zeer hoge doses radioactiviteit gemeten. De afgelopen dagen varieerde de waarde enorm. De katholieke basisscholen in Rotterdam willen hun leraren op een eigen pabo opleiden. Ze zijn niet tevreden over de kwaliteit. De scholen willen mensen opleiden die bewust kiezen voor een Rotterdamse school. De reguliere pabo's zouden niet genoeg aandacht hebben voor het lesgeven in een grote stad. Drie militairen die zijn gelegerd in Oorschot worden verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving van een vrouwelijke collega. Details wil de marechaussee niet geven omdat de zaak nog in onderzoek is. De vrouw van 18 heeft zelf aangifte gedaan. Ze zegt dat ze structureel wordt lastiggevallen. De drie opgepakte militairen zitten in dezelfde eenheid als de vrouw. De ozonlaag boven de Noordpool heeft het nog nooit zo zwaar te verduren gehad als in de afgelopen maanden. 40% van de laag ging verloren en dat is een recordverlies, zegt de VN. Het ozongat boven de Noordpool wisselt sterk. De aantasting komt door stoffen in de atmosfeer die ozon afbreken, zoals CFK's. De laatste tijd werd de afbraak versneld door de zeer lage temperaturen in de stratosfeer. Een Australische speurhond die dienst deed in Oeroeskan is onderscheiden met het Paarse Kruis, een onderscheiding van een Britse dierenrechtenorganisatie. De zwarte labrador spoorde in Oeroeskan bermbommen op voor de Australiërs en verdween in 2008 tijdens een vuurgevecht tussen haar begeleiders en de Taliban. Een jaar later zag een Amerikaanse militair een afgaan met de hond lopen. De labrador is daarna met haar begeleider herenigd in Australië. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag wordt het droog, maar tegen de avond opnieuw wat regen.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 I could feel I'm the world's greatest. I'm so blinded. I'm that star up in the sky. I'm that mountain we love. a pot of gold at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. I'm that little bit fool, against the Now I can just walk.